Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Premier Rutte en minister Timmermans schrijven in een brief aan de Tweede Kamer... dat de Europese Unie meer taken heeft dan de vijf prioriteiten... die Rutte vanochtend in een interview noemde. Rutte zei in het interview dat Europa terug moet naar de kern. De uitspraak zorgde de hele dag voor ophef in de Kamer. De oppositie wilde weten of Rutte een wijziging in het kabinetsbeleid aankondigde... of dat hij een campagne deed in het kader van de Europese verkiezingen. De partijen vroegen twee keer een debat aan, maar VVD en PVDA hielden dat tegen. De oppositie neemt nu genoegen met de uitleg in de brief. In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over uitspraken van Prins Charles. In een gesprek met een vrijwilligster in een Canadees museum vergeleek hij Poetins acties in Oost-Europa met die van de nazi's, meldt de BBC. Leden van de Britse oppositie vinden dat Charles dit soort uitspraken beter niet kan doen. Volgens een parlementariër van Labour hoort de koning zich in een constitutionele monarchie niet uit te spreken over het buitenlandse beleid en diplomatie. Het Britse Koningshuis en de regering willen niet reageren omdat het een privégesprek was. Het succes van de museumjaarkaart groeit met het jaar. Er zijn nu 1 miljoen Nederlanders met zo'n kaart, 18% meer dan vorig jaar. In totaal gingen de kaarthouders 6,4 miljoen keer naar een museum. De Stichting Museumjaarkaart geeft de musea voor ieder bezoek een vergoeding van 60% van de toegangsprijs. In 2005 betaalde de stichting 6,4 miljoen aan vergoedingen en vorig jaar was dat bijna zes keer zoveel. De SPD in Berlijn wil dat er naast mannetjes op de verkeerslichten ook vrouwenfiguurtjes komen. De sociaaldemocraten vinden het seksistisch dat er nu alleen ampel mannetjes zijn. Het bedrijf dat de verkeerslichten maakt zegt dat er al een complete familie is ontworpen voor de Berlijnse verkeerslichten. Het weer, vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het blijft wel zacht, en gaat of 16. Morgen begint zonnig, in de loop van de dag opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel.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 Unieke muziek mag ik wel zeggen. En alleen maar te beluisteren op ZFM Zandvoort. Tenminste via de ether. Op internet natuurlijk via peacefulradio.eu. Ik wens je veel luisterplezier. she is younger in the wilderness. Sad eyed hunger, weary tenderness. Bring her fire, bring her air and earth, bring her water child is giving birth beyond the raging river to the ruins of her heart. In light you came unto the child, flying on wings of fire. takes hold of my hand, and here I stand with a quest on my heart. I'm here to hear. kosi ya fuma Ia dubi se kaya lako Uma mulendi lumlelo basiba Mama kiti ya lelisela Atume simpe pumkolo Mama kita kaya nang Ngafika everything returned to the fire. I love this ground so tenderly. Mama kids to the car. Mama kids to the car. Mama kids to the car. Mama kids to the car. coisas altas. Já em coisas altas. As mulheres não se vêem cair. Mama que te macaia, mama que te macaia, mama que te macaia.